12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. In Utrecht en Amersfoort zijn vanavond noodbevelen afgekondigd vanwege onrust op bepaalde plekken. De gemeente Utrecht zegt dat een groep jongeren in de wijken Zuilen en Ondiep met vuurwerk gooit... en dat er daarom een noodbevel geldt voor de hele omgeving. Volgens een woordvoerder van de politie is ook de ME ingezet. Eerder op de avond werd in Amersfoort al iemand aangehouden nadat er een noodbevel was afgekondigd. Ook dat gebeurde na het gooien van vuurwerk. Minister Slop heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van dit team wordt Doekle Terpstra. De leden van het team gaan scholen helpen om te voldoen aan de minimale wettelijke normen voor ventilatie die er nu al zijn. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt... en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. Minister De Jonge heeft afgelopen avond overlegd met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's over het toenemend aantal coronabesmettingen. Volgens de minister zijn er extra maatregelen nodig om de besmettingen een halt toe te roepen. Morgenochtend overlegt De Jonge met zijn collega's in het kabinet. Morgenavond zal in een persconferentie samen met premier Rutte bekend worden gemaakt welke coronamaatregelen worden ingevoerd. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden betogers zich verzameld voor een gevangenis waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. Ze eisen de vrijlating van de opgepakte betogers. Ook in de stad Grodno, vlak bij de Poolse grens, wordt gedemonstreerd. In de Europa League heeft Inter Milaan ten koste van Shakhtar Donetsk de finale bereikt. De drievoudig winnaar boekte in Düsseldorf een 5-0 zege. Inter ontmoet vrijdag in Keulen in de finale Sevilla...